Dan nog het weer. De winterse buien houden de hele dag aan... met in het binnenland de grootste kans op sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden. Aan zee staat een mogelijk harde zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen nog op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Beest over 3 kilometer. A15 hem nijmegen verknopen duil 2, de linkerrijstrook is dicht... A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam 2 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam bij de randweg Dordrecht 8 kilometer. En tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum 6 kilometer. Vanaf Rotterdam naar Breda staat tussen Zwijndrecht en de Drechttunnel file. De rechte rijstrook is dicht voor een spoedreparatie.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 Maandagavond wist iemand het kantoor in stadion Galgenwaard binnen te dringen. Onder bedreiging van een wapen moest de medewerker de kluis openmaken. Er zou 100.000 euro zijn gestolen, maar de club wil dat niet bevestigen. De politie in Utrecht wil verder niets kwijt over de verdachten. Mensen met een persoonsgebonden budget krijgen in de toekomst vaker bezoek van zorgkantoren. Zo moet fraude worden voorkomen. Volgens staatssecretaris Van Rijn blijkt dat bij 7% van de huisbezoeken dat er mogelijk iets mis is. De uitbetaling van pgb's gaat sinds begin dit jaar via de Sociale Verzekeringsbank, maar dat verloopt moeizaam. Gisteren beloofde Van Rijn dat cliënten hun geld nu binnen een paar dagen krijgen. Op het kanaal wordt nog steeds gezocht naar een viskotter met twee Nederlanders, een Belg en een Portugees aan boord. Het schip is vermoedelijk gistermiddag vergaan, maar de toedracht is een raadsel. De bemanning heeft geen noodsignalen uitgezonden. Britten en mogelijk ook Fransen voeren de zoektocht uit. De twee Nederlanders aan boord kwamen volgens Omroep Flevoland van Urk. De vleeshandelaar uit Oost die wordt verdacht van grootschalige fraude met paardenvlees is bezig om in België een nieuw bedrijf op te zetten. Willy Selten moet in maart voor de rechter komen omdat hij ongeregistreerd paardenvlees als rundvlees verkocht. De NVA weet niets van dat nieuwe bedrijf. De schrijfster van het boek De Doornvogels is overleden. Colleen McCullough schreef het verhaal over de relatie tussen een Australische boerenfamilie en de plaatselijke pastoor in 1977. Het werd later een tv-serie met Richard Chamberlain en Rachel Ward in de hoofdrollen. De serie won vier Golden Globes. McCullough schreef meer dan 25 romans. Ook haar eerste roman Tim werd verfilmd met een jonge Mel Gibson in de hoofdrol. Colleen McCullough is 77 jaar geworden. Dan nog het weer. De winterse buien houden tot en met morgen aan... met in het binnenland de grootste kans op sneeuw. Het wordt 3 tot 5 graden. Aan zee staat een mogelijk harde zuidwestenwind.